Rusland trekt steeds meer troepen samen aan de grens met Oekraïne. De kans dat er een inval komt schat de oud-NAVO-chef op 50 procent. Volgens hem moet het bondgenootschap dicht bij de grens militairen en materieel stationeren om president Poetin af te schrikken. Dat is de enige taal die Poetin begrijpt, al dus de hoop Scheffer. De meerderheid van de Tweede Kamer wil weten of er snel hulp komt voor de vluchtelingen in Irak. CDA-kamerlid Omtzigt heeft daarover namens een groot aantal partijen een brief gestuurd naar minister Timmermans. Er zijn vooral zorgen over de humanitaire situatie in het noorden van Irak. De partijen wijzen onder meer op de tienduizenden Jezidis die gevlucht zijn voor ISIS-strijders. Ze zitten in de bergen zonder voedsel en water. Omtzigt vraagt verder om een veroordeling van de terreurdaden van ISIS door de internationale gemeenschap, inclusief de Arabische landen. De president van het Internationale Rode Kruis, Maurer, is geschrokken van de vernielingen in de Gazastrook. Maurer is sinds dinsdag in het gebied om te praten met slachtoffers en nabestaanden. Hij zegt dat hij nog nooit vernielingen van zo'n omvang heeft gezien. Ik ben woedend dat dit niet is voorkomen, zegt de topman van het Rode Kruis. In de Gazastrook is sinds dinsdag een gevechtspauze van kracht. Die loopt tot vrijdagochtend. Tot nu toe is het rustig. Israël en de Palestijnen praten in Egypte indirect over verlenging van het bestand. Israël is voor verlenging. Hamas zegt alleen dat er nog geen overeenkomst is. Het weer nog vannacht geleidelijk overal droog. koelt af tot 14 graden. Overdag geregeld zon, maar ook een paar buien, mogelijk met onweer. Het wordt 22 tot 25 graden.